Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Venezuela is oppositieleider Guaido belaagd tijdens een bezoek aan een kwekerij. Er werd aan hem geduwd en getrokken. Zijn shirt werd bijna helemaal van zijn lijf getrokken. Volgens Guaido zitten aanhangers van president Maduro achter de aanval. Hij spreekt van een hinderlaag. Guaido werd in 2019 aangewezen als parlementsvoorzitter... en riep zichzelf daarna uit tot interim-president... omdat Maduro bij de verkiezingen zou hebben gefraudeerd. Toch zit Maduro nog altijd stevig in het zadel. Vorige week werden aanhangers van Guaido tijdens een ander bezoek geslagen... en bekogeld met plastic stoelen. In Tilburg is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde kort na middernacht aan de Heuvelring in het uitgaanscentrum. Volgens getuigen werd op een druk terras een man onder vuur genomen. Een verdachte zou daarna in een auto zijn gestapt om te vluchten... maar hij reed zichzelf klem in een straat met paaltjes. Daar werd hij gearresteerd. De Tilburgse politie loste daarbij een waarschuwingsschot. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 31 rechtsextremisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een Pride-evenement te verstoren in de plaats d'Alene. De politie trof hen aan in een verhuiswagen die aan de kant was gezet na een tip. De mannen zijn lid van de extreemrechtse groep Patriot Front. Het LHBTI-evenement ging na de arrestaties gewoon door, maar wel met extra beveiliging. Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld tegen Polen. Het werd 2-2. Oranje kwam 0-2 achter, maar door doelpunten van Klaassen en Dumfries werd het gelijk. In de slotminuten kreeg de Depay nog een penalty, maar die miste hij. Oranje blijft koploper in de pool. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. Vanavond kan in het noordwesten een lokale bui vallen.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 got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. cry Had this look in your eye like you won Oh, but I can't be surprised You care less the more damage you've done I'm glad you're working through all your issues Projecting on me will never be the way to fix you You said I take too much space And right now I can't shake how it stung Thank you.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 The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn. the end a pity, a pity man dying. Find stick to my pace. Rock steady girl to the rhythm and bass. Come baby girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up. Cause me need little fire in my life.